Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een zelfmoordaanslag in het noorden van Syrië... zijn vier Amerikaanse militairen om het leven gekomen. Drie andere Amerikanen raakten gewond. De aanslag was op een restaurant in de stad Manbij. Daar reed net op dat moment een patrouille... van de door de VS geleide coalitie. Bij de aanslag zouden in totaal 7 tot 15 doden zijn gevallen. IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. President Trump die maakte net vorige maand bekend dat de Amerikanen zich gaan terugtrekken... omdat IS zou zijn verslagen. In het Britse lagerhuis wordt gedebatteerd over de motie van wantrouwen tegen premier May. Labour-leider Corbyn diende die gisteravond gelijk in nadat haar brexit-deal massaal was weggestemd. En Corbyn zei in het debat dat May de controle kwijt is en al had moeten opstappen. May verwijt Corbyn dat hij overal tegen is, maar nooit met oplossingen komt. Ze adviseerde het Lagerhuis dan ook om vanavond rond 8 uur Nederlandse tijd niet voor de motie van wantrouwen te stemmen. In dat geval zal Labour-leider Corbyn aan de macht komen en hij zal ons land kapot maken, zegt de premier. Het verliesgevende warenhuis Hudson's Bay gaat waarschijnlijk de winkels kleiner maken. Daarom hebben de Canadezen ook een nieuwe CEO aangesteld... om de herpositionering in de Nederlandse markt te gaan leiden. Hudson's Bay heeft in Nederland 12 winkels. In Amstelveen wordt gebouwd aan een nieuwe winkel. En hackers hebben mogelijk toegang gekregen tot de accounts van spelers van de populaire game Fortnite. Een beveiligingsbedrijf meldt dat hackers de spelers online benaderen. Als ze dan op een link klikken, dan konden aanvallers het account overnemen en bij de betaalinformatie komen. Of dat daadwerkelijk is gebeurd, is nog niet bekend. Het weer, het is bewolkt. Vanavond regent het enige tijd. Het is dan zo'n 6 graden en er waait een matige tot harde zuidwestenwind. Morgen zijn er perioden met zon, maar ook een aantal buien. Het is dan kans op hagel, natte sneeuw of onweer. Morgen wordt het een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag...